en een voorspoedige start. Mariel Hageman met de NOS Journaal. Raadsleden maken zich zorgen over de bestuurlijke integriteit. Dat blijkt uit een enquête van de NOS in samenwerking met de Belangenvereniging voor Raadsleden. Afgelopen jaar kwamen onder meer de gemeenten Roermond, Lansingerland en Lingewaard in het nieuws door dubieuze acties van politici. Bestuurders worden verdacht van belangenverstrengeling, verkeerd declaratiegedrag en soms corruptie. Hoewel de meeste raadsleden aangeven dat de integriteitsvoorschriften goed worden nageleefd, noemen tientallen anderen de situatie in hun gemeente matig tot slecht. Daarbij gaat het om grondtransacties, aanbestedingen en discutabel declaratiegedrag. Op de VN-klimaatconferentie in Qatar hebben de bijna 200 aanwezige landen ingestemd met een voorstel om het Kyoto-verdrag te verlengen tot 2020. Het wordt gezien als een schamel succes. De afspraken uit het protocol zijn bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan... door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De onenigheid tussen de verschillende landen was zo groot dat er nog de hele nacht is onderhandeld. Belangrijk twistpunt was de vraag of landen hun niet gebruikte emissierechten voor de uitstoot van CO2 mogen meenemen naar een nieuw Kyoto-akkoord na 2020. In de Spaanse stad Alicante zijn 19 kinderen bevrijd... in een groot onderzoek naar makers van kinderporno. De kinderen zijn tussen de 11 en 16 jaar oud. Ze komen uit Duitsland, Roemenië en Oekraïne... en zouden allemaal zijn misbruikt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. Volgens de politie waren ze in handen van een kinderporno-netwerk... dat opereerde vanuit de Canadese stad Toronto. De dvd's met kinderporno werden via internet verkocht aan kopers in 94 landen. Dat bracht jaarlijks 1,2 miljoen euro op. In verband met het onderzoek werden in 14 Spaanse steden onderzoek gedaan. Het weer. Vanavond en vannacht kans op regen, natte sneeuw en ijzel. Het kan op veel plaatsen glad worden. Morgen geregeld buien en het gaat hard waaien. Temperatuur tussen de 7 graden aan de kust en 3 graden in het binnenland.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 Tijdens weer voor een eh, nieuwe hitlijst van Europa. Your Breakdown iedere vrijdag hier op CFM. 22e jaargang van de hitlijst. Aflevering 48 en vandaag de 30 november van 2012. In de lijst vinden we 18 stijgers, één enkele zittenblijver... 18 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Drie platen die vandaag niet gehaald hebben, dat zijn eh, Fun en Some Nights na 18 weken. Nieuw Let Me Love You en Turn to Learn to Love Yourself verdwijnt na 15 weken uit de lijst. En Usher en zijn Dive stonden in totaal 13 weken in de lijst en hebben vandaag ook niet gehaald. Een goede week voor eh, Passenger. Let It Go gaat namelijk in één keer 10 plaatsen omhoog... en is daarmee de snelste stijger van allemaal. En de snelste daler die is voor uh, Rihanna en Diamonds. Die plaats zakt namelijk 11 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, dat zijn wel drie platen vandaag. Delta Goodrun, Dancing with a Broken Heart... helemaal onderaan de lijst op plek 40. 36 is voor David Guetta, Sia, de She Wolf Falling Into Pieces... En die andere plaat die er al heel lang in staat, die staat een stuk hoger. Die is van Taylor Swift. We are never ever getting back together. Ook die plaat staat ondertussen 15 weken in de lijst van Europa. Ik zei net al Delta Goodrum, dus onderaan de lijst op 40. Op 39 Coldplay, Hurts Like Heaven, acht plaatsen verliezen in de 13 week. Asdafavi dan in de 14 week zakt het van 34 naar 38.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 is van Delta Goodrum. Dancing with a Broken Heart. In die 15e week zak ze wel van 35 naar 40. 39 voor Coldplay, Hurts Like Heaven. 8 plaatsen verlies in de 13e week. En in de 14e week zak het van 34 naar 38. Asaf Avidan, The One Day Wagoning Song. Op 37 vinden we dan eh, Ben Haggerty. 29-jarige rapper afkomstig uit Seattle. Inmiddels zit de Amerikaan al zo'n ruim 12 jaar in het vak. Hij kneep er wel even tussenuit door zijn drugsverslaving. In 2005 tot en met 2009 eh, hebben we niks van deze man gehoord. Maar sinds drie jaar werkt Haggerty in een muziekland beter bekend als Macklemore... samen met Ryan Lewis. Inmiddels is dat zijn vaste producer geworden. En samen met Lewis zal hij op 9 eh, oktober een album uitbrengen. Dat is dus ondertussen uitgebracht, hè. getiteld The Heist LP... Een tweede single van deze plaat, dat heet Thrift Shop. En dat heeft in de steeds een eh, hype weten te genereren. Momenteel staat de track al op plek 11 in de Amerikaanse iTunes-lijst... en dat zonder enig noemenwaardige promotie aan deze plaat. Een hele prestatie dus voor een labelloze artiest als Megamore. Normaal gesproken bevatten Macklemore's teksten behoorlijk wat diepte. In het rijtje thema's zit vooral drugsverslaving en eh, homofobie. Een thrift shop, dat lijkt dan toch wel een eh, vreemde eend in de bijt. Voor degene die dat nog niet wisten, ik moest hem ook even opzoeken hoor. Een thrift shop, dat is gewoon een tweedehands winkel. Muzikaal gezien heeft thrift shop toch wel alles in zich om een hit te gaan worden. Instrumentale eh, bestaat grotendeels uit een clapbeat en een heerlijke catchy saxo loop. Macklemore's versen zijn origineel en vernieuwd... maar misschien nog lekkerder aan deze plaats zijn ook de refreins van de zanger Wench... die aan deze plaats meedoet. Hey Macklemore, can we go thrift shopping? What, what, what, what? Megamore samen met Ryan Lewis en Wants, dus de Thrift Shop. Nieuwe plek 37. Hoe goed de plaat gaat doen in Europa is afwachten. Maar het begin is er in ieder geval in de lijst van Europa. Oh. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm hunting, looking for a comer.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 I wear your granddad's clothes. I look incredible ass cold. From that thrift shop down the road, I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. i I'm, I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Jump forward. plaat kwam een kleine 15 weken geleden binnen in de lijst van Europa... en staat er nu nog steeds in. De tweede plaat dus van de drie langsgenoteerde van David Guetta en Sia. De She-Wolf. En de She-Wolf is Falling Into Pieces. In de 15e week zak het van 32 naar 36 David Guetta en Sia... En dan moet ik heel even kijken wat ik voor je klaar heb. Ja, die plaat die kwam namelijk vorige week binnen. Subfocus en Alpine's Tidal Wave. Die kwam vorige week binnen op 38 en nu doen ze gewoon een klein stapje verder omhoog naar plek 35. En zometeen op 34 een nieuwe binnenkomen, want eind 2010 uploadde iemand zich een, eh, enkele songs op YouTube die zich The Weeknd noemde. Onmiddellijk sloeg dat aan bij een steeds groter wordend publiek en het jaar daarop kwam zijn identiteit aan het licht. Wie dat is, dat hoor je straks na Subfocus en All Pines Tidal Wave. Subfocus en All Behind. De tweede week omhoog van 38 naar 35. Ik zei het net al dat ik voor je klaar was aan de nieuwe binnenkomer van The Weeknd. Dat is de 22-jarige Canadees die als uh, Abel Tushfi door het dagelijks leven gaat. Dit jaar bracht hij maar liefst drie mixtapes uit House of Balance, Thursday en Echoes of Silence. Critici konden hun geluk niet op met deze zanger die zo plotseling ten toneel was verschenen. John Norris van MTV durfde de weekend zelfs te bestempelen... als het grootste muzikale talent sinds Michael Jackson. Anno 2010 heeft de weekend een contract binnensleept bij Universal Republic. Onder dit label eh, komt deze maand zijn debuutalbum Trilogy verschenen. Dat is een compilatie van de geremasterde eh, tracks van deze drie mixtapes... plus enkele nieuwe nummers. om het eh, album te promoten is de geremasterd versie van The Wicked Games verkozen tot lead single van deze plaat. Het nummer is uh, karakteristiek voor Abels algemene zout. Traag, dromerig, mysterieus, alles omhuld in een morning achtige flow. Thema's als seks en drugs domineren, maar doen niet ordinair aan... omdat ze worden opgenomen in een prachtige mix van zang, gitaar, drums en de piano. The Weekend. Met The Wicked Games komt deze week nieuw in op plek 34. Ah. And she'll never fucking know that These fucking eyes that I'm staring at Let me see that Look at all this cash And I emptied out my cards too And now I'm fucking leaning on that Bring your love, baby, I could bring my shame got my heart right here. I got my scars right here. Bring the cups, baby, I could bring the drink. Bring your body, baby, I could bring you fame. And that's my motherfucking words too. Just let me mother Drie weken in de lijst deze Lana Del Rey en Cola. Vorige week nog 29, deze week zakken naar 33. Het houdt dus al een beetje op voor deze Lana Del Rey. Wat wij gaan doen is even achterom kijken naar wat we allemaal al gehad hebben. Op nummer 40, vijf plaatsen verlies in de 15e week... Delta Goodrum, Dancing with a Broken Heart. Coldplay, Hurts Like Heaven in de 13e week zakkend van 31 naar 38. Vier plaatsen verlies in de 14e week voor Asaf Avidan, The One Day Reckoning Song... Moore, Ryan Lewis en Wins. De Thrift Shop, nieuw win op 37. 36, vier plaatsen verliezen in de 15e week voor David Guetta De She-Wolf, Falling to Pieces. Subfocus en Alpines, Tidal Wave, nieuw win op... Eh, nee, niet nieuw winnen. Vorige week nieuw winnen, ja, op 38. Nu omhoog naar 35. In 34, The Weekend, Wicked Games. 33 voor, voor Lana Del Rey en Cola. En 32, zakkend vanaf 23 in de 12e week, The One Republic, Feel Again. 31 is voor een grote ster in Groot-Brittannië. Tim McKenzie, zoals de 23-jarige producer en songwriter werkelijk tekende in 2010 een contract bij Psycho. En in april dit jaar verscheen zijn debuutalbum Electronic Art. Een bonte verzameling variërend van hip-hop en green tot dubstep en drums. Tot dance en electronics. En het album dat, eh, bracht grote hits voort als Earthquake en Last Time. Maar naarmate er meer singles uitkwamen van Electronic Earth... verscheen eh, Neem het X-hit-succes gestaag af. Dat bedoel ik. Single nummer 6 alweer is Beneath Your Beautiful. Een van de zeldzame ballads op het album. Het nummer is een nauwe samenwerking met de andere grote Britse ster, Emile Sandé. En als je Sandé op je track eh, hebt, dan weet je één ding zeker. Er komt een mooi R&B randje omheen. En dit nummer eh, start heel klein met een gevoelige zang van Labyrinth gelijk door slechts alleen één piano. En wanneer dan Sandé begint te zingen, komen er nog wat violen bij, een rustige drumpartij en bas. Dan ontplopt het nummer zich tot een orkestpareltje.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 Vorige week kwamen die binnen op 33, nu alweer omhoog naar 26. En dit is die vrouw die ooit dat Eurovisie Songfestival had gewonnen. Maureen and My Heart Is Refusing Me is haar nieuwe single. Acht weken lang al in de lijst van Europa aan omhoog van 26 naar 23.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 Voor ons nog even snel achterom kijken. Op nummer 30 namelijk Cash Cash Michael Jackson... in de twaalfde week twee plaatsen zakkend naar nummer 30. 29 is er voor eh, Gay Sebastian, Lupa Fiasco en Battlescar. In de dertiende week zakken zij van 24 naar 29. 28 is voor Christina Aguilera Your Body. In de 11 week zakkend van 20 naar 28. Misha B. Do You Think Of Me. In haar tweede week omhoog van 36 naar 27. En van 33 naar 26 in de tweede week The Wanted I Found You. Fidus House Don't You Wear A Child zakt in de 11e week van 18 naar 25. Delta Grootum Wish You Were in haar derde week omhoog van 30 naar 24. Loreen My Heart Is Refusing Me staat nu 8 weken in de lijst. Gaat omhoog van 26 naar 23. Rihanna Diamond staat 11 weken in de lijst. Vorige week nog 11, deze week 22. En Leona Lewis net met Trouble in de vierde week nog eens vier plaatsen omhoog van 25 naar 21.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 Will you meet? dan wenst jullie allemaal...